het NOS-journaal. De Bosnische over de moorden in Srebrenica. Karadzic zei dat hij opdracht had gegeven de moslimburgers in Srebrenica te beschermen. Karadzic ging ook in op de belegering van Sarajevo... waarbij van 1992 tot en met 1995 zo'n 10.000 mensen om het leven kwamen. Iedere bom raakte me persoonlijk, ik was daarop tegen, zei Karadzic. Volgens hem waren de moslims zelf verantwoordelijk voor de belegering. Karadzic staat voor het tribunaal terecht voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het verlies dat gemeenten moeten nemen op onverkoopbare bouwgronden loopt in de miljarden. Dat zegt de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gisteren bracht Nieuwsuur naar buiten dat tientallen gemeenten hun verlies moeten nemen op bouwgronden... die vanwege de crisis niet kunnen worden ontwikkeld of verkocht. Alleen al de gemeente Apeldoorn zou zo 124 miljoen euro verlies moeten nemen. Volgens voorzitter Pans van de directieraad van de VNG kampen nog veel meer gemeenten met dit probleem. De Nationale Recherche heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand van de moeilijkste motorclub Satudara in Enschede. Volgens een woordvoerder wordt het clubhuis aan de Parkweg in Enschede op dit moment doorzocht. Waar precies naar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. Een team van Defensie, gespecialiseerd in het opsporen van verborgen ruimten, doet mee. Vermoedelijk wordt in de regio Enschede op meer plaatsen huiszoeking gedaan. Het Openbaar Ministerie verwacht in de loop van de middag met meer informatie te komen. De politie wil nog niet zeggen welke schilderijen zijn gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. Ook wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen hoe de dieven zijn binnengekomen. De gestolen werken komen uit de Triton-collectie, een particuliere verzameling avant-gardistische schilderijen van de belangrijkste kunstenaars vanaf de late 19e eeuw tot nu. Volgens berichten zou een van de gestolen schilderijen een doek van Matisse zijn. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige zuidwestenwind. Aan de kust mogelijk stormachtig. Vanmiddag geleidelijk droog en soms wat zon. Het wordt dan de graad op 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dens Mooi van de ANWB. In de Randstad staat een file bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt plein en Rotterdam Centrum drie kilometer langzaam rijden. Er staat een kapotte auto en daarom is de rechterreis ook dicht.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 I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. And the old so baby, we the old things about the stories that we could have told.